uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Geproduceerd. Zeven andere landen hebben de melkquota van de EU ook overschreden. Onder meer Duitsland, Polen en Denemarken. Gezamenlijk moeten ze ruim 400 miljoen betalen. De oorzaak van het melkoverschot is de uitbreiding van veel melkveehouders. Volgend jaar verdwijnen de melkquota en veel boeren bereiden zich daarop voor. Een Amsterdamse taxichauffeur heeft een passagier knock-out geslagen. Dat gebeurde in juli al, maar de chauffeur is nog steeds niet gevonden. De man zei dat hij de klant voor 50 euro naar Lelystad kon brengen... maar vroeg bij aankomst 185 euro. Toen de passagier wegliep om geld te halen... hield de chauffeur hem tegen en sloeg hij hem met een slagwapen naar de grond. Minister Schippers wil niet dat mensen een tientje extra betalen... als ze s'avonds of in het weekend naar de huisartspost gaan. Huisartsen willen extra geld omdat ze het steeds drukker krijgen op hun avond- en weekenddiensten. Maar volgens de minister gaan mensen als ze extra moeten betalen naar de eerste hulp. En dat is nog veel duurder. Minister Plasterk is kwaad op SP-Kamerlid Leijten. Die zei eerder deze week dat ze moest lachen... toen staatssecretaris Van Rijn aan zijn oor werd getrokken... door een actievoerder van de SP. Plasterk zegt dat hij van zijn stoel viel toen hij hoorde van de reactie van Leijten. Hij vindt dat Kamerleden het goede voorbeeld moeten geven. Supermarktketen Jumbo stopt met de verkoop van plofkip. Vanaf maandag wordt er vlees van kippen verkocht die meer ruimte hebben en langzamer groeien dan plofkippen. Eind 2015 moet de plofkip zijn verbannen uit de Jumbo. De nieuwe kip kost per kilo ongeveer een euro meer dan plofkip. Het weer, veel zon en maximaal 22 graden. Morgen begint zonnig, s'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Zondag wordt het droog, maar wordt het wel een stuk frisser, zo'n 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor afrit Bunschoten, 4 kilometer voor knooppunt Hoevelaken 3. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berkenrode en Reis 2.